Door Almegens met het NOS-journaal. Een vrachtwagenchauffeur uit Veen is voor aangekondigde verbod op plastic producten als wattenstaafjes, bestek, snoepwikkels, borden en rietjes. Producten waar een betaalbaar alternatief voor is, worden helemaal verboden. Voor alles waar plastic in verwerkt is, zal statiegeld of een heffing moeten worden betaald. Met de voorstellen wil Brussel voorkomen dat plastic als zwerfvuil in het milieu en vooral in zee terechtkomt. In het Grevelingenmeer is ook het lichaam van de tweede vermiste duiker gevonden. Het lag in het wrak bij Scharendijken, waar gisteravond het lichaam van de eerste duiker werd ontdekt. De twee mannen gingen zaterdag op wrakken duiken, maar kwamen niet meer terug. Er is met groot materieel naar de twee gezocht. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd wil nog niets zeggen over hun identiteit. Het weer vrij zonnig, geleidelijk wat stapelwolken.